Jan van der Putten met het NOS Journaal. Groenland en Denemarken blijven in gesprek met de VS. Dat zeggen de landen na een ontmoeting in het Witte Huis. Het meningsverschil over Groenland, waar Trump op aast, is niet opgelost... en is nog steeds fundamenteel, zegt de Deense minister van Buitenlandse Zaken. Er is afgesproken dat er een werkgroep komt, zegt correspondent Rudy Bauma. En die werkgroep die moet de komende weken gaan bekijken... Ja, hoe ze de veiligheidszorgen, de nationale veiligheid van Amerika... toch veilig kunnen eh, stellen zonder dat Amerika daadwerkelijk Groenland over te nemen. Groenland herhaalt dat het geen onderdeel wil worden van de VS. De Verenigde Staten trekken een deel van het personeel terug van de Amerikaanse luchtmachtbasis in Qatar. Dat gebeurt nadat een hoge Iraanse functionaris hintte op aanvallen op Amerikaanse bases als de VS zich bemoeit met de golf van protesten in Iran. Daar is momenteel de grootste opstand in jaren aan de gang. President Trump zei gisteren op sociale media dat mensen moeten doorgaan met protesteren en dat hulp onderweg is. De Tweede Kamer wil dat het kabinet haast maakt met een besluit over nieuwbouw rond geitenhouderijen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die rond de geitenboerderij wonen meer kans hebben op longkanker. Het kabinet werkt nu aan een afstandsnorm voor nieuwbouwlocaties, maar heeft nog niet besloten wat die afstand wordt. De betrokken ministers zeggen dat ze de gezondheidseffecten serieus nemen... en ze hebben om aanvullend onderzoek gevraagd. Minister Rijkaard van Binnenlandse Zaken is tevreden over de proef met het nieuwe stembiljet. Dat is kleiner en kiezers moeten twee hokjes rood kleuren in plaats van één. De Tweede Kamer maakt zich zorgen. Er worden meer fouten meegemaakt dan met het oude biljet. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart wordt met een aantal plaatsen met het nieuwe biljet gestemd. Het weer vanuit het zuiden wat regen. Morgen veel bewolking, op veel plaatsen wat regen.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 In dit radioprogramma ga ik alleen of met gasten alle aspecten van de popmuziek verkennen. Welkom terug bij Pop Boulevard. In de tweede uur gaan we door met het beluisteren en bespreken van Cliff Richards. Voor het tweede uur hebben we Cliff Richards kenner Rick Seur gevraagd zijn kennis over hem met ons te delen. We beginnen het tweede uur met Ready Teddy, waarna Rick meteen iets over dit nummer gaat vertellen. Veel plezier! going down through the corner, pick up between the rock and roll and flat and cats and a doll and two gym, two socks on ball. So I'm still the cats to go wild. When you of your dance in the floor. Red, red, red, sen dönger idag En dur gym, dur stakar barn Tusen väldigt jobbade keps go va Tusen väldigt som jag dädde till det barn Rock and roll, go! the going wild. me Red, red, red, Red, red, red, to rock and Nou, welkom Rick eh, bij onze uitzending van Cliff Richard. Ja, ik uh, heb daar wel even over nagedacht. dat ik nou over Cliff Richard kan vertellen. weet dat mijn moeder, toen ik een jaar of 13 was, voor verjaardag zo'n een plaatje voor mij wilde kopen van Cliff Richard. Maar ze werd niet meteen begrepen in de platenwinkel. Oh mevrouw, u bedoelt Cliff Richard. En toen kreeg ik Ready Teddy. Ready Teddy? Ja, Ready Teddy, go man go. I go, so I'm ready. Cliff Richard uh, versie, ja. Weet je nog wat de B-kant was, eh, Rick? Ehm, nee, maar goed, het eventjes... Eh, om erin te komen. Cliff Richard, die ken ik van eh, heel veel feestjes uit mijn uh, vroege puberjaren. Hadden we in Gelderop feestjes, dat heette een bessen. Dan eh, was het vanavond is er een bessen thuis bij Joy of bij Rick of bij Witske. En dan, vroeger zette de boerenbevolking dan een bezem naast de deur, een bessen. Oh. Dan wisten ze dat er een vuistje was. Nou, en op die feestjes was de hele avond vervuld van een zinderend zwoel geluid, gebracht door Cliff Richard en de Shadows. misschien eens een keer die Elvis er tussendoor, maar ik hoor vooral het geluidstapijt van Cliff Richard en de Shadows. En dat heeft eh, geduurd tot de Beatles kwamen. Waren dat singles of LP's die je toegedraaid? Singles, nee, singles, 45 uh, eh, toeren singeltjes. En eh, dat was eh, opwindende rock'n'roll. Maar op die besms werd ook heel veel gezwommen. Zoals dat in op heette. Dus dan draaiden we meer langzame nummers. Eh, memorabel is bijvoorbeeld When the Girl is in Your Arms. Nee, When the Girl in Your Arms is the girl of your dreams. Then you've got everything. make her yours for heb ik met ons bandje de Flaming Stars meegedaan aan een... Uh, hoe heet dat? Een teenager show of zoiets. Eh. en daar heb ik de tweede prijs gewonnen met Lessons in Love van Cliff Richard. Oh, mooi. Maar dat is ook, als ik dat nu zing voor een van mijn oudste vriendinnen, dan wordt ze nog altijd verliefd, zegt ze. you cuddle up beside me nice and near. Then you whisper all the things I long to hear. That's the first lesson in love your two sweet lips on mine like this And you learn the magic of a tender kiss That's the next lesson in love mm-hmm. Lessons in love it's so easy when you know how. Oh, my darling, let me show you now. Then you whisper, I love you so sweetly. And I'll know you've learned it all completely. That's the last lesson in love end it all completely That's the last lesson in Nou, ik ben naar Cliff gekomen omdat jij wel eens verteld hebt dat eh, Cliff Richard had een oh. grotere invloed in Europa dan eh, Elvis Presley. Ja, zeker in Nederland en zeker in uh, Brabant. En moet ook niet vergeten dat hij nog de band The Shadows had. Ook op eigen kracht uh, grote successen vieren. Ja. Op de ijsbaan, op de ijsbaan bijvoorbeeld, schaatsen op Wonderful Land van de Shadows. Ja, mooi. Oh ja, mooi. Ja, Wonderful Land. Ja, fantastisch. Ja, ja. Boeken. Ja, en is eh, dat bandje waar ik, dat bandje waar ik het over had, dat, met Rob, die jullie kennen, wij spelen eh, overwegend uh, Cliff Richard en de Shadows. Toch, ja. En het was eigenlijk een soort ja, tegemoetkoming aan mij... dat er ook wel eens een nummertje van Elvis Presley en Richard tussendoor kwam. natuurlijk, hij was ook makeloos populair als filmster. Summer Holiday en The Young Ones. Young Ones. De vraag is, eh, Rick, is eh, Cliff niet muzak geworden? Is de Songfestivalperiode, is het op een gegeven moment niet gewoon verwaterd? En is hij zijn rock'n'roll roots een beetje afgevallen? Want van die setterne businesses zijn volgens mij vijf jaar interessant. Of vergis ik me, doe ik daarmee tekort? Ja. Vertel. <laughs> Hij heeft gigantisch gevarieerd eh, oeuvre. Heel veel muzak, mag je ook wel zeggen. Ja, het is natuurlijk fantastisch dat tot op de, dag van vandaag gewoon eens blijven optreden. Hè? Ja. Een aantal jaren geleden, ik weet niet hoeveel, nog geen tien jaar geleden, heeft hij een eh, album uitgebracht met allemaal uh, authentieke rock'n'roll songs. Ik heb dat toen gezien, Samen met uh, eh, Robert de Vrouw. Ik meen in de dan, Of de half wat het toen was, weet ik niet precies. En dat was een uh, eh, echte... Eh, dat is toch echt als Robert. En dat was natuurlijk een hele, hele brave jongen om te zien. Maar we vonden het wel ontzettend ruig. Toch al, ja, ja. Ja, en... Uh, ja, dat heeft een nieuw succes. een rock'n'roll plaat gemaakt, hè? Met Move ja, zeker. Een fantastisch nummer. Ook een hele leuke tekst. Ja. En uh, het, eh, ook heel veel covers natuurlijk. Maar beroemde eh, cover is natuurlijk Do You Wanna Dance. Ja, Do You Wanna Dance, ja. ja. ja, dat was ook heel, populair, ja. En wat ik leuk vond... ik hoorde van een Tibetaanse arts... die ook heel veel van rockmuziek houdt. En wiens vrouw notabene albums heeft gemaakt met eh, Tina Turner. Nee? Ik ontmoet hem eh, omdat we een slaapkamer deelden op een eh, boeddhistische retraite. En die liet me weten dat de absolute rock'n'roll song voor hem was 'Apron Strings van hm. Cliff. Dus de, hebben jullie, kennen jullie dat nummer? Apron Strings? Nee. I'm gonna be tied, tied, tied, tied by your apron strings. Dus dat je vastgebonden wordt, ook de tekst, door de banden van, eh, van het schoot. Ja. Ja. Ja, dat, ja, maar ja, dat zit wel wat, wat herinneringen die bij hem boven komen als het over Cliff gaat. Let's get the river at the water river and the gum and the yo. da da da to your apron string. Here I kiss you goodnight, but what do I do? I, uh-uh, hurry on home, but I dream about you. It's crazy, I know, mm, but it's one of those things. I wanna da da da da da da to your string. Yeah, I hold my hand, but. much lucky death finally laid my game. Well, I'm my heart and no So hold me real close and i close, like I wanna be tied, tied, tied, tied to a string. kiss you goodnight. And what do I do? Well, I hurry on home. I didn't my body you. Well, crazy I know, but just one of those things. Love won't stop. to my heart. It takes a oh, me close. mm close your eyes. Yeah, I see you go like out in the glitter. I want to be da da da da da to En eh, ik heb ook nog, eh, nou ja, dat, ook tijdens zijn carrière, toen hij ergens tegen de 40 liep, heeft hij een eh, album uitgebracht met een orkest, een nieuw orkest na de Zero's. En dat heet Juvenile, Rock'n'Roll Juvenile. Ik weet niet of jullie die nee. foto's hebben gezien die erop op de hoed staat. Hij is fantastisch, staat hij met de super sportschoentjes in een rock'n'roll houding met een Fender gitaar in zijn handen. En dat, die plaat heb ik, eh, nou toen woonde ik net in Kastrikum, dus dat is ergens eh, begin jaren tachtig. Ik heb met heel veel eh, plezier vaak gedraaid. Dus daar heeft u ook een paar hits uh, aan ontleend. Oké. Dat vond je toen al iets van juvenile rock'n'roll. Cliff Richard. Als oude man dacht je toen. Toen was hij toch geen veertig, denk ik. Ja. Maar je had ook een hekelpunt over zijn ja, zijn seksleven en zo, dat is een beetje onduidelijk allemaal, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, daar wil hij liever niet over praten, want dat vindt hij privé. Maar ik heb de verschillende keren in de loop der jaren wel opgezocht. Samenvattend, hij schijnt wat relaties met vrouwen gehad te hebben. Een Engelse tennisster, Susan Baker of Barker, als ik het goed weet. En een grote, grote liefde schijnt Olivia St. John te Olivia Newton St. John. Uh, Olivia Newton-John, ja. Maar ik weet niet of, dat, uh, of die relatie geconsumeerd is. Want hij was natuurlijk een, eh, een, een brave jongen. En hij was ook heel erg in de heren. Nou, op een gegeven moment, hè? Het begin niet, maar... Nou, ik denk dat dat het begin was. Want ook Henry Marvin dat was een Jehovah's getuige. Ook al vanaf begin Veel kinderen. Ja, en, hij, en daarnaast heeft hij ook nog tientallen jaren samengewoond met een uh, katholieke priester. Oké, okay, dat bijzonder. En dat noemt hij dan een, steun in zijn leven. Ja. Hoe, hoe verder het ging is ook niet bekend. Hoewel je dan ook denkt nog aan die eh, ja, wat onduidelijke zaken, dat hij wordt echt van seksueel misbruik. Toen nog een jongen was. Hij ah, was, En dat was dan met een, andere jongen. Maar dus die, die aanklacht is geloof ik ingetrokken. Klopt. Ja. Heb jij me eh, ooit zien optreden? Jazeker, die show met, uh, met het nieuwe rock'n'roll album. Oh, oké, ja. Oh, dat is hij, kon hij, hij, <laughs> hij kon een nummer aan Dit nummer, dat wordt al een eeuwigheid door alle lokkenwolbeentjes gespeeld. Toen riep ik, Johnny be good. Ja hoor, dat was het. Ja. Maar ik hoorde ook dat Living Doll staat ook nog steeds op de playlist. Ja, Living Doll, juist, dat heb ik nog even vermoed. Dat is natuurlijk misschien wel het bekendste. En die kennen jullie misschien ook wel in de uitvoering met de jongens van... Uh, de Young Ones. Heet dat? De Young Ones, ja. Vergeef ja. Ja, ja. Waarom hadden de Young Ones iets met Cliff, Het levert dus gigantisch mooi op. Een klif. Kijk, dat eh, Cliff Richard, dat dat toch wel een soort eh, archetype is in het Engelse amusement. Eh, ja. Wereldje, ja. Naast is dat Beatles. bedoeld of niet? Nee, je, ik herinner me dat. Die, die ene jongen speelt dan zogenaamd solo, hè? And then the little kid can up never living. We're playing the solo. nummer, We Don't Talk Anymore, van het album Rock'n'Roll Juveniles, gaat Rick nog iets verder over de leadgitarist van The Shadows, Hank Marvin. Wat is ook een hele interessante figuur is. Hè? Je nagaat dat hij eh, heel veel gitaristen als eerste heeft eh, geïnspireerd. En dat je ook ziet wat voor liedjes die al in die rock'n'roll nummers speelden. Toch wel, ja. En waar hij dat vandaan haalde, dat weet geen mens. Maar het, tientallen jaren door eh, veel jonggieters nagaan. Ja, hij, houdt altijd het uh, eh, tremolo-pookje vast. Ja. En eh, het begint eigenlijk vaak met een toon dat hij van de halve toon omhoog laat komen. En dat is, natuurlijk is echt specifiek zijn techniek. Maar de laatste 15 jaar of 20 jaar speelt hij gypsy jazz. Hè? Is ook zo mooi. Dus helemaal overgegaan met zo'n andere stijl. En waarom was, uh, eh, nogmaals terugkomen begin, Cliff Richard nou bekender dan eh, Elvis Presley hier in Nederland? Ik hier op een gerecht op. Elvis is natuurlijk nooit verder gekomen dan Amerika. Elvis was meer bekend door zijn films hier in eh, Nederland. Mijn nichtje had al die albums van al die films. Ja, ja je hebt hele fanatieke Elvis-verzamelaar. oh, gosh. Nou, nou, en er is ook een hoop te verzamelen. Maar ja, van uh, Cliff Richard ook hoor. Volgens mij uit 130 uh, singeltjes, uh, albums in de top 10 eh, gehad of zo, ja. Onvoorstelbaar veel, ja. Ik zou graag met jullie nou even een paar van die nummertjes eh, draaien. Ik heb natuurlijk allemaal in mijn kast staan. Ze zijn in de tijd nog prachtig uitgegeven. Opnieuw in cd-formaat. Ja. Kunnen we die ook draaien? Een paar nummers. Ja. Nou. Sorry? Move It natuurlijk. Move, ja, die hebben we gedraaid, ja. Ja, uh, eh, gewoon... Eh, I cannot find the true love. Dat is niet zo bekend, maar dat is heel uh, in Spain, ken je die? In Spain? Dat is... Ja, quizás, quizás, quizás. nog. Noras. Ja. Waar, hij ook dingen doet met marimba en zo. Zijn stem leent heel goed voor Zuid-Afrikaanse genres. Een fijne ja. Ja, wat, wat voor nummers allemaal, jongen. Dat is niet aan het beginnen naar nou, Do You Want Dance. Maar ook, eh, ook die langzame nummers, hè. When the Girl in Your Arms en uh, The ladies in Love. En wat ik zelf altijd speel, om een beetje warm te draaien, is Travel ehm, Traveling Light. Dat speelt hij ook nog altijd.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 is wel de grote van eh, de popmuziek. Maar ja, het is geen echte rocker, toch? Ja, het. ja jawel, net zo'n rocker als uh, op Ja, je moet wel kijken, als je die, die oude nummers op YouTube ziet, vind ik wel, hij heeft in zijn houding toch wel de rock'n'roll attitude. Ja, toch? Zoals je daar staat en zoals je weet, Ja, het is een soort spanning en souplesse tegelijk. Nee, hij scoort toch wel hoog bij mij, hoor als ik mijn zo uh, overzie. De muzikale invloeden. Ja. Nou, Jerry Lee Lewis bovenaan. Ja. dan de Mopie Brothers. En dan uh, Cliff <laughs> Richard. Dat wil ik ook nog niet zeggen, maar toch wel... Um, bij de invloedrijke artiesten in de top 10, ja. Toch wel, ja. Hè? Ja, ja, natuurlijk. Daarna is een tijdje weggevraagd geweest door de beatmuziek. En wat je ook niet moet vergeten, het was ook al een man van de wereld. Hij had een huis in Barbados, waar hij met die priesters aan woont, Maar hij heeft ook eh, in Portugal een heel goed lopend eh, wijndomein. Oh. Waar hij ook vaak is. Ja. Oké. Ja. Ja, ze zeggen dat hij ook een beetje extra in exile is gegaan toen die zedenzaak eh, begon te lopen. Ja. Waar hij toch helemaal niet happy mee was. En het heeft hem behoorlijk toch al... al... Opgebroken, hè? Ja. Maar hij heeft nooit nog iets anders natuurlijk. Hij heeft nooit eigen repertoire eh, geschreven, hè? Jawel, hij heeft wel enkele nummers geschreven, hoor. Ja? Ja, niet dat ik weet eigenlijk. Zelfs Opus heeft, heeft eigen nummers geschreven, hè? Zoals nou, één in eentje, Is dat niet van hem? Hij heeft zelf geschreven, nee, toch? Suspicious Mind? Love, Love Me Tender, volgens mij. Oh. Maar dat was ook nog een eh, traditional nummer. Nee, uh, denken van die nummertjes. Ja, dat was typische nummers Een beetje tussen roll en pop in, zoals Please Don't Tease. Ja, eh, maar dat is bijvoorbeeld door Bruce Welsh geschreven. De ritmegitarist van de Shadows. Ja, de ritmegitarist, hè? Ja, Bruce Welsh. Dat doet me dan denken, Pieter. Je hebt een keertje die muziek van uh, de Shadows heel treffend omschreven. Jij vergeleek hem, vergeleek ze met Hergé. Hergé tekenaar, overtekenen. En zei, ja, de sheriff zijn voor mij de, klare lijn in de muziek. Wat leuk dat je iemand weet. Ja, ja, ik vergeten. Dat vond ik ook heel treffend om Ja. Ik heb het voorbeelden van nummers die Cliff zelf heeft geschreven. Bachelor Boy heeft hij medegeschreven. hoor. Oké, met Bruce Wells. Oh ja. Don't Talk to Him. Ook door Bruce Wells en Cliff Richard. Oh ja. Dat staat op dat album uh, eh, eh, uh, eh, Rock'n'Roll Juvenile. Oké, ja, ja. En I Love You Forever Today is door Cliff Richards en James Collier geschreven. Dat zegt me niet eens wat. Nee. I Love You Forever, nee. Hm. Maar het meest bijzondere nummer wat hij heeft opgenomen ooit... en wat ik meteen ook het allermooiste vind... dat is met Van Morrison een duet. Oh ja. God shines his light on me. Dat zelfs als atheïst is dat genieten. Die twee stellen bij elkaar, ja. de zin die erin zit. Ik heb het vast wel eens een keer voor jullie gedraaid. I can see. When I look up in the darkest night, then I know everything is gonna be alright. In deep confusion, in great despair, when I reach out for Him, He is there. light on me. Reach out for help. Reach out for help. He'll be there. He'll be there. Within your troubles. Within your troubles. You can share. You can share. If you live. If you live. The life you love. The life you love. You get the blessing. Yeah. From above. From above. Heals the sick Jesus' name. sick. Heals the lame. And he says you can heal them too in Jesus' name. He lifts you up and he turns you around. Puts your feet back on. Your feet back. Your feet higher ground. Higher ground. En twee keer met het Songfestival natuurlijk, hè? Ja, ja dat is dan... Eh, nee, was dat op het Songfestival? Door Doc Animal? Oh. En dan uh, eh, met reggie's Bleekjes, hè? dat en 32. Ja. Vergeet het dan zo snel mogelijk. Ja, daar vond je niks? Nee? Dat is middle of the road, maar dan echt middle of the road, Ja, ja, ja. ja. Maar dat had hij toch niet nodig, en dat hij dan toch meedoet? Ja, nou, het koren wel graag, denk ik. Kijkt ook heel graag terug op herinneringen. Die shows tegenwoordig ziet het. Swing geld precies, je het nog wel eens in eh, dat soort nummers. Ja. Dat is natuurlijk ook heel lang een eh, goede shape gebleven. Ja, nog steeds wel, ja. ja. Maar toen de Beatles kwamen is het eigenlijk een beetje uh, bergafwaarts gegaan, Of andere richting op of zo andere... Ja, toen kon hij ook in musicals terecht. Oh, oké. Okay. Daar, weet ik, helemaal niks van. Want nee, ik ook niet, maar... Musicals in terrein daar... Eh, dat geeft een... Uh, daar wat leuk, toch, hè? Uh, summer Holiday? Ja, Summer Holiday. Uh, jongens Je ja. gezien, die film, of niet? Zeker weten. Ja, wij niet, hoor. Dus stukjes eruit, stukjes... Ja, dat is nog voor Help en voor, uh, hoe die andere film van de Beatles. Nowadays Night, ja. Een ja jaar daarvoor, twee, drie jaar daarvoor. Dus hij is eigenlijk de grondlegger van de filmmuziek, ja. Hoewel, Elvis Presley natuurlijk, hè? Ja. ja. ja. ja hij begon als de Engelse Elvis, hè? Ja, zo is hij wel gepositioneerd, ja. Maar hij was een groot fan van Little Richard, hè? Vandaar zijn achternaam, heb ik begrepen. Is dat waar? Ja. Dat zeggen ze, ja. Cliff Ze maken met, eh, eh, want hij heet heel anders, hè. Hij heet geen Cliffhaver, ja. En Harry Webb of zoiets, hè? Ja, ja. Geboren in India. In India geboren? Ja, en hij was nogal wat uh, discriminatie ondervonden toen hij in Engeland kwam. Oh. Voordat hij beroemd is. Ja, oké. Laatste vraag, Ik denk dat die... Volgens mij is, er weinig over Cliff geschreven gepubliceerd er zijn natuurlijk van alle grote mensen vaak eh, maken biografieën geschreven, maar op een of andere manier is of zijn privéleven niet interessant, of hij heeft het zo buiten publiciteit gehouden. Want de doorslaggevende biografie van Cliff is volgens mij nog niet nee. geschreven. Nee. Het is interessant, dat zegt wel iets over hem. Nou, misschien wel omdat hij continu zo'n publieke figuur is geweest. En toch ook een beetje, eh, ja, wel eendimensionaal. Alleen dan het, eh, alleen de, het raadslachtig seksleven. Maar dat valt weg tegen zijn, eh, zijn naar buiten toe een oprecht overtuigd christen te zijn. Hij heeft ook heel veel christelijke liedjes gezongen natuurlijk. Ja. Ja, zijn houding, zijn houding ten opzichte van zijn eigen werk was het misschien ook een beetje onduidelijk. Want hij werd natuurlijk gewaardeerd als rockster, als, bijna ook als wel een soort van sekssymbool. En dat, dat heeft hij misschien te weinig oog voor gehad, want het is toch wel verwaterd zijn carrière. Hij had dit ook, eh, zoals andere mensen dat wel, artiesten dat vasthouden, want die weten hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt. Ik heb het idee dat hij daar niet, hij wilde gewoon graag op het podium staan, maar wat ja, ja, is, met grote gemak. En hij was toch wel een, een, een doll. Ja. Toen hij begon. Dat heeft hij ja, waarschijnlijk ook door dat geloof en weinig, uh, ja. weinig relief gegeven. Maar ja, ik bedoel, je weet, Bob Dylan heeft ook een gelooftijd gehad. En, en, en Prince ook. Die was ook zijn leven gelovig. Maar ja, Jehovah's getuigen dat is ook wel... Eh, ik weet niet of hij zo streng was die Jehovah's-getuigen eh, geldt natuurlijk wel eh, in de buurt van Hank Marvin en ook van Vet Morrison, die ook een hele gelogige man is. Oké. Okay. Rick, hartelijk bedankt voor deze inbrengen over eh, Cliff Richard. Samenvatting, Cliff is voor jou een... Cliff is voor mij een cliffhanger, maar hij is altijd in staat om weer dat oude, pure rock'n'roll gevoel bij hem op te eh, roepen. En soms draait dan ook nog wel eens. Als ik echt zuivere rock'n'roll wil horen, dan draai ik Cliff van de Shadows. En dan, aan het eind van dit Pop Boulevard programma over Cliff Richard... een medley van de nummers die in het programma ook aan bod zijn gekomen... maar nog niet gedraaid zijn. Piet bedankt, Rick bedankt, luisteraars bedankt en tot de volgende keer. took me all through the night, oh baby. no más. Es tu nombre y tal vez no sabrás. Que prefiero que te alames tan solo María, María no más. María no más. te pregunto qué secreto tendrás me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí. María Elena, María Dolores, María Cristina, María Lao. María no más, tú no sabes qué dichoso me Si me dices que eres mía, mi dulce María, María no más. María, María. María no más, me pregunto qué secreto tendrás me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí. María Elena, María Dolores, María Cristina, María Lao. María no más, a mi lado muy y vivieras. Y te juro que yo quiero tan solo a María, María Maria no mar. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria no When I was young, my father said, Son, I have something to say. And what he told me I'll never forget until my dying Son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be your bachelor boy until your dying day. When I was 16, I fell in love with a girl as sweet as can be. But I remember just in time what my daddy said. So. bachelor boy until my die.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 hmm hmm hmm Congratulations and celebrations when I tell you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you when I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Power to all our friends, to the music that never ends. to the people we want to be.